uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. De Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi heeft in Taiwan gesproken met het parlement van het land. Daar vertelde Pelosi dat ze de parlementaire uitwisselingen met het land wil uitbreiden. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan ligt gevoelig in China... dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. China kondigde gisteren al gerichte militaire actie aan. Nu schort China ook de invoer van citrusvruchten en vis vanuit Taiwan op. Ook de export van zand naar Taiwan is stopgezet en zijn mensen op de zwarte lijst gezet. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om de tafel om samen op, op één lijn te komen. Volgens de voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever... zijn alle boerenclubs vertegenwoordigd. Tijdens het overleg moet het onder meer gaan over of meer boerenactiegroepen aansluiten... bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het landelijk recht op abortus is afgeschaft... een referendum over deze kwestie gehouden. Driekwart van de stemmen is inmiddels geteld en 63% is tegen het afschaffen van het recht op abortus. 37% is voor. Sinds het Hoge Rechtshof op 24 juni een streep haalde door het landelijk recht op abortus... hebben 16 Amerikaanse staten een geheel of gedeeltelijk verbod ingesteld. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK-voetbal in Qatar komende winter. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van anderhalf miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project. Het toernooi in Qatar is zeer omstreden door de erbarmelijke leven- en werkomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. Enkele duizenden zouden bij de werkzaamheden zijn overleden. Of er bij de Nederlandse projecten doden zijn gevallen is niet bekend. Het weer. Tijdens de eerste ochtenduren is het nog relatief fris met 16 tot 19 graden. Uiteindelijk stijgt het kwik naar tropische hoogtes van 30 tot 33 graden.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 van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder weer. weer. ZFM Zomer. I can dance. I just wanna praise, just wanna praise, just wanna praise, just wanna praise you. you the chains, now I can live.